Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft vorig jaar voor het eerst een sabotageaanval uitgevoerd op Nederland. Ze probeerden volgens het leger binnen te komen op een computer van een publieke organisatie... om die vervolgens plat te leggen. Om welke organisatie het gaat, dat zeggen ze niet. De Russen probeerden ook toegang te krijgen tot de netwerken van bedrijven... die de elektriciteit en het water hier regelen, maar dat is ze uiteindelijk ook niet gelukt. Nederland is en blijft interessant voor Rusland om aan te vallen... omdat we Oekraïne steunen, maar ook omdat hier bijvoorbeeld het internationaal strafhof zit. De begrafenis van paus Franciscus is komende zaterdag in Rome. De mis begint om 10 uur s ochtends en dat is voor veel Nederlandse gelovigen ingewikkeld. Zij schuiven rond die tijd de eerste oranje tompoes naar binnen, want die dag is namelijk ook Koningsdag. Wat Willem-Alexander en Maxima gaan doen... dat wordt daardoor voor deze koningshuisdeskundige ook wel een dingetje. Nou, dat is een beetje ingewikkeld. Want eh, eigenlijk is dit het eerste koningspaar... dat echt een, een warme band met een paus heeft opgebouwd. Maar goed, het is een nationale feestdag... Kan die verzet worden? Nou, dat zou best wel ingewikkeld worden. Dan zou die naar de vrijdag moeten. Er is natuurlijk voor ieder koninklijk evenement een plan B. Maar ik denk dat dit wel een beetje een, een, nou ja, een hoofdpijndossier is. De paus wordt morgen overgebracht naar de Sint-Pieter... waar mensen afscheid van hem kunnen nemen. En in Alkmaar en omstreken zijn veel mensen vandaag wakker geworden met een kater... na de verloren bekerfinale van gisteren. Het werd 1-1 tegen Go Ahead Eagles, maar tijdens de penalty-serie ging het mis voor AZ. Deze fans baalden na afloop als een stekker. kan wel janken, de vierde keer dat ik er ben. En, uh, ja, leuk joh. Eén keer gewonnen, drie keer verloren. Laatst, ja, dus uh, nou, jammer dit. Ik ben zwaar teleurgesteld. We kregen heel veel kansen, maar het maakte niet uit. Ze zouden het winnen, maar negen minuten bijtellen. Het is een drama. Het is echt een drama. En nu? Nou ja, gewoon als een man het verdragen en eh, we gaan weer door. In Deventer is het natuurlijk feest. Morgen is de officiële huldiging van de Eagles. Kreeg het weer nog. De dag begint grijs met in het noorden en zuiden kans op wat regen. Vanmiddag zijn er opklaringen met zon, maar vooral in het binnenland is er ook een enkele bui. Het wordt max 13 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nog wel geteld twee files. Eentje op de A10, de ring noord richting Haarlem. Daar sta je bij de Koentunnel ongeveer 10 minuten vast. En rijd je op de A9 van Diemen naar Amstelveen...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 Laat je meevoeren door de klanken van Jaap Reesema, Mumford Sons, Hannah May en nog anderen. Geniet van de muziek. De opener. Het mooiste moet nog komen van deze aflevering. Was een hoopvolle ballade die herinnert aan de mooie momenten die nog in het verschiet liggen. De muziek op deze EP van Jaap Reesema varieert van pop tot ballads met emotionele teksten en melodieën die de luisteraar raken. Nu een liefdevolle ode aan de verbinding tussen twee mensen met tot slot Vergeet Me Niet. Ik vind je prachtig als je roerend bent Ik vind je sexy dat jij soms dingen anders ziet En hoe mooi je bent besef je niet Maar kijk eens door mijn ogen En je wordt op slag verliefd op alle nachten Zelfs je donkerste gedachten Vind ik mooi omdat ze maken wie je bent Want alles van jou je donkerste gedachten vind ik mooi, omdat ze maken wie je bent. Want alles van jou. is uitgedoofd. Vergeet mij. Mumford Sons is een Britse folkrockband die wereldwijd beroemd is geworden met hun energieke optredens en emotionele nummers. Hun muziek combineert elementen van folk, rock en bluegrass en ze staan bekend om hun krachtige harmonieën en instrumentatie. Het nieuwe album Rushmere behoudt de kenmerkende folkrockstijl van Mumford Sons met een mix van akoestische instrumenten en krachtige zang. De titeltrack is een krachtige song die de luisteraar meeneemt naar een plek vol nostalgie. Waarna Malibu je laat wegdromen naar zon grote stranden. Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye. Come home late in the morning light, bloodshot dreams. under streetlight spells A truth no one can tell And I was still a secret to myself Light me up, I'm wasted in the dark Triple Play. Triple Play. fall behind. But like you promised, you wait for me. And I feel a spirit moving me again. I know it's the same spirit that still moves in you. I don't know how it took so long to shed this skin live under the shadow of your wings. You are all I want, you're all I need. I'll find peace beneath the shadow of your wings. I'm still afraid said too much or not enough. You'd only see the ghost still rising, a broken touch. But walking through the valley was what brought me here I knew I would never make it on my own And I don't know how it took so long to shed this skin Live under the shadow of your wings You are schoonheid van liefde en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Well, we've been here before. I saw your name on a card as I May is een programma boordevol afwisseling. Hannah May richt zich op popmuziek met een authentieke en persoonlijke benadering. Haar teksten, op sprakeloos, zijn vaak autobiografisch en raken thema's als liefde, verlies en zelfontdekking. Ze heeft snel een loyale fanbase opgebouwd door haar emotionele optredens en sterke stem. Hannah May weet haar persoonlijke ervaringen om te zetten in herkenbare en aangrijpende muziek waardoor ze een sterke connectie met haar publiek creëert. En dat geldt ook voor Ik wil dat je liegt, dat ze samen met Maxime vertolkt.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 Blijf maar hier, laat me nog één keer geloven. Het pas 16 uur geleden en in mijn hoofd zit je alweer daar. Op die bank in mijn armen, handen door je Ik doe mijn best, maar kom niet ver, want mijn gevoel dat heeft bezwaar. Ja, ik weet onders goed dat dit niet echt bestaat. Als je leeft als je iets veranderd is Dat jij niks anders kent Zeg me dat jij me nog steeds nodig hebt Dat ik de ware ben Ik wil dat je liegt Alsjeblieft Een krachtige song die de veerkracht van de mens benadrukt. Zo kun je waterdicht wel omschrijven. In Wat wil je van mij is uh, Hannah May samen te horen met Meteor. Laat me nou eens binnen. Laat me nou eens toe. Ik weet dat je het moet willen, maar iemand moet beginnen ik weet alleen niet hoe. Oh, maak je maar niet druk om mij, alles komt wel goed. Ik weet dat dat is wat je zegt, maar dat is niet hoe het voelt. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn, laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Verzet die bergen, een andere keer maar verder Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké okay. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste Dan maar niet de sterkste Dan maar niet de sterkste Wil je me beloven? je het morgen weer probeert. Want ook al loop je over, de schaduw wordt steeds groter als jij de pijn negeert. Dus zeg alsjeblieft niet, maak je maar niet druk om mij. Alles komt wel goed, je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste, want nee je hoeft niet perfect te zijn. Verzet die bergen een andere keer maar verder. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. En als het er niet uit komt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn.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 Oh, ik haat het, want zelfs die keus die voelt verplicht. Wat wil je nu van mij? Oh, oh, oh, oh. wat wil je als je niet aanbevolen. Triple Play. Triple Play. Hij is een gerenommeerde Nederlandse blues- en folkartiest. Met zijn rijke, diepe stem en virtueuze gitaarspel heeft hij een unieke stijl ontwikkeld die elementen van Amerikanen blues en folk combineert. Hans Stasing heeft wereldwijd opgetreden en wordt geprezen om zijn meeslepende liveshows. Het album is opgenomen tijdens een speciale verjaardagshow waarbij Tasing samen met verschillende gastartiesten optrad. Dit geeft het album een unieke en intieme sfeer. Love You Baby is een soulvol nummer dat de diepte van liefde en toewijding verkent. De 75-jarige Tasing. up in the morning, feel the sunshine in my face. Move your body closer, I can feel you sweet raise. I love you, baby. Tell the world I do. I've been around the world, never find another girl like you. Are you the wind in my sail, my leading star at night? made a house a home, and you keep me satisfied. I love you, baby tell the world I do. I've been around the world, haven't found another girl like you. I, I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Let's do it again. darling, like it was today. The first time that I kissed you at Jazzland's Gate. I love you, baby. Tell the world I do. I've been around the world, haven't found another girl like you. Go, I love you, baby. I love you, baby. He's on Switzerland. Love you, baby. Deze song is origineel van Ray Charles en Willie Nelson. Het is een klassieker die de kracht van verhalen in de muziek laat zien. Hans zingt het samen met de Ierse zangeres Eleanor Shenley. Ook Bring Me Little Water Sylvie is een klassieker, maar dan in de folk die je meeneemt naar de roots van de muziek. Eric Bip is de gast met wie Hans dit ten gehore brengt. said, Say a prayer for me. And he threw her arms around and said, God will keep us free. He could hear the riders come. He said, This is mine, I stand. If they take me back. down to pick the gun up that lay smoking in his hand. He said, Father, please forgive me. I can't make it without my man. And she knew the gun was empty. And she knew she could not win. But a final prayer was answered when the rifles fired again. Angels at the altar of in a while. a little once in a while. And bring me a little water, Sylvie. Bring me a little water now. Bring me a little water, Sylvie. Every little once in a while. Again. And bring me a little water, Sylvie. A little water now. Bring me a little water, Sylvie. Every little once in a while. once in a while. Deze Canadese zangeres richt zich op country en bluesmuziek. Haar muziek wordt gekenmerkt door authentieke verhalen en een krachtige stem. Hanna Juanita heeft een sterke connectie met de roots van de muziek en brengt een frisse energie naar het genre. Honky Tonk for Life is een energiek nummer dat de geest van de country belichaamt. melancholisch nummer Blue Moon legt de schoonheid van een verloren liefde vast. Tot slot een krachtige blues track die de strijd en vastberadenheid van de artiest uitdrukt. It be a blue moon I'm thinking of you I'm thinking of you tonight You lost my mind A dream gone with the morning light It must be a blue moon Triple Play. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt van deze muzikale reis door de verschillende blokjes en de verhalen achter de songs.